ja was dat en eh, Kim Wild en Anyplace eh, Any Place, Anywhere, Anytime. Nou, we zijn alweer aan het eh, einde gekomen van dit programma, Albert-Jan. Meen je niet? Het <laughs> gaat oh. helemaal mis. Mij een beetje onder druk zetten.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 na aanleiding van de val van het kabinet. Demotionair premier Balkenende ging als eerste naar binnen. Na hem volgen de vicepresident van de Raad van State, Cenk Winning... de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... en de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet. Waarschijnlijk komt er een romkabinet van CDA en ChristenUnie... dat doorgaat tot er na de vervoegde verkiezingen een nieuw kabinet is geformeerd. Als de koningin het ontslag van de PvdA-ministers aanvaardt... worden hun portefeuilles overgenomen door CDA en ChristenUnie. De winst van TNT is in het vierde kwartaal meer dan gehalveerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008. Dat komt vooral doordat TNT zich aan het terugtrekken is van de Europese postmarkt en zich weer meer op Nederland concentreert. De omzet is in het vierde kwartaal niet verder gedaald, er werden meer pakjes verstuurd. TNT ziet de eerste tekenen van herstel, maar blijft voorzichtig omdat de ontwikkeling van de wereldeconomie onzeker blijft. Om winstgevend te blijven voert TNT flinke bezuinigingen door. Daarbij verdwenen duizenden banen. De bonussen worden beperkt tot maximaal 100% van het jaarsalaris. De gouden ritten van Mark Tuitert en Irene Wust op de 1500 meter schaatsen hebben een record aantal kijkers getrokken. De piek bij de 1500 meter voor de mannen lag zaterdagnacht op 1,8 miljoen kijkers tijdens de rit van Sven Kamer om kwart voor twee. Nog niet eerder deze eeuw keken zoveel mensen s'nachts tv, oudejaarsnachten uitgezonderd. Na de 1500 meter bij de vrouwen keken vannacht gemiddeld 1,4 miljoen mensen. De ontknoping rond half twee, toen duidelijk werd dat Wust de gouden race had gereden, werd door anderhalf miljoen mensen bekeken. Het weer bewolkt en hier en daar regen. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noorden tot een graad of 10 in het zuiden.